De autoriteiten treden steeds harder op tegen de betogers... die nu al bijna een maand overal in het land de straat op gaan... uit onvrede over de staatsgreep. Op 1 februari werd regeringsleider Aung San Suu Kyi... samen met een aantal hoge partijgenoten opgepakt... Gisteren ontsloeg het leger de VN-afgezant van Myanmar... nadat hij de Verenigde Naties had opgeroepen... met welk middel dan ook een einde te maken aan de staatsgreep. De Amerikaanse medicijntoezichthouder heeft het coronavaccin van Johnson Johnson goedgekeurd. Dit vaccin is ontwikkeld door de Leidse dochterfarmaceut Janssen. Door de goedkeuring kunnen op korte termijn miljoenen Amerikanen worden ingeënt. Een paar dagen geleden had de autoriteit al gezegd dat het vaccin veilig is en voor ongeveer 72% effectief. Het Janssen-vaccin kan in een gewone koelkast bewaard worden en één prik is voldoende. Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. De helft van de mensen die op Forum voor Democratie willen stemmen... denkt dat het coronavirus bewust is ontwikkeld om mensen wereldwijd te onderdrukken. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van Nieuwsuur. Van alle Nederlanders gelooft 11 dat het virus bewust is ontwikkeld. Van de Forumkiezers wil ook ruim de helft zich niet laten inenten tegen corona. Corona is overigens niet het belangrijkste onderwerp voor forumkiezers. Dat is het thema immigratie en asiel. In Moskou hebben meer dan 9000 mensen de vermoorde oppositieleider Boris Nemtsov herdacht. Die werd zes jaar geleden vlakbij het Kremlin doodgeschoten. Op de brug waar dat gebeurde zijn veel bloemen gelegd. Er is elk jaar ook een herdenkingsmars door de straten van Moskou, maar die was nu vanwege corona verboden. Het weer op veel plaatsen mistig, waardoor het lokaal, eh, zicht lokaal slecht kan zijn. Daarom geldt code geel voor heel Nederland met uitzondering van het zuidoosten. In de loop van de dag ook wat zon, het wordt 6 tot 12 graden.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 I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet talk about love. I don't got time to be lying like a rug. Hottest talking Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out in no doorway. Shot the west, try and drive me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby, yeah. Why you wanna talk plastic. Diamonds lie like sirens. I Though I don't know you, I see you in dreams. We're already together. How good can life be? The happy tears roll down my face we eh?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 Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? yo soy dolce, a vulgar. Y cuando te lo después de los paris. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar nadarlo por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado. Sí, si fuera parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. butón ya no compra Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, pero, le gustan los títeres huirleando motora para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. lo Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. your body moving the following places. Goes up your back and then down your spine, and when it hits your head. Okay, then back to base heads down psyche, just wanted the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. full of Durex. Durex. Body full of Mandrax. Are we gonna have sex? Yes. See you where your knee sucks. Oh. Back to the root box, Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind? There's only one thing you will find. I got one design and that's to bump it till you drop. Root box To the roof boss. Cause you so nasty. Shake your root box. Why you so nasty? Root box. Do the root box. Cause you so nasty. Root box. Shake your root box. Why you so nasty? Okay, then back to spaceship. Take both pills. Fuck the matrix. Shot those jills. Shake your playtex. Rock free stripes, not the A-sex. A-D-I-D-A-S. Old school, cause it's the best. Yes. TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box you. Uh-huh, uh-huh. If you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do, ain't that right, boo? True. I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's after me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap, clap. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to top. Know what's on my mind, it's only one thing you will find. I got one design and that's to bump it till you drop. Roof To the roof box. Cause you so nasty. Roof Shake your roof box. Why you so nasty? Roof To the roof box. Cause you so nasty. Roof shaking with bucks. Why you so nasty? Okay, then check the timeline. Make your body shake like you stood on a landmine. Call me on my mobile, not the landline. Jack the mainline at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got and dilate. Oh, wait for the bass to drop. Okay then, what's the fracas? Grab your card and your lead hat and the bus pass. You don't sweat much. For a fat lass, grab your root box, cause your box is righteous. Okay, but I'm much to show. I got high speed dubbing on my stereo. stereo. And all the tunes in the box is the cheerio. cheerio. I know I told you before, did you hear me? Did you hear me though? Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to you to the top Know what's on my mind, it's only one thing you will find I got one design and that's to bump it till you drop Roof box the you so nasty Roof box Shake your roof box Why you so nasty Roof box the you so nasty Roof box Shake your box why you so nasty?